Mark Visser met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars een collectieve verzekering een bedrijf de mogelijkheid geeft... om het personeel gezamenlijk te adviseren over een gezond leven. De verzekeraars reageren op het besluit van minister Bruins... om de maximale premiekorting van een collectieve verzekering te verlagen naar 5 Volgens de minister is de korting een sigaar uit eigen doos. De oorspronkelijke premie gaat eerst omhoog... en wordt vervolgens als zogenaamde korting teruggegeven. De politie heeft in Rotterdam twee mannen aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij drie ontvoeringen. Slachtoffers zijn inmiddels vrij. Omdat het onderzoek nog loopt... wil de politie verder niet zeggen over de achtergrond van de ontvoeringen. Volgens bronnen gaat het om gijzelingen in het criminele circuit. De twee verdachten die zijn opgepakt zijn een Rotterdammer van 23... en een man van 27 zonder vaste woonplaats. In het onderzoek is de politie eerder deze week een huis in Schiedam binnengevallen. VMBO Maastricht belt vandaag met de ouders van de ruim 350 leerlingen... die een deel van een examen moeten overdoen. Ze worden in dat gesprek geïnformeerd over het rapport van de onderwijsinspectie. Die heeft onderzocht wat de problemen met de toetsing precies zijn. De uitkomsten daarvan zijn afgelopen nacht aan de school gemeld. In het telefoongesprek krijgen de leerlingen alleen algemene informatie. Later wordt een individuele oplossing gesproken. Gisteren werd bekend dat de cijfers van het centraal eindexamen... tot 1 januari blijven staan van de leerlingen. De gemiste schoolexamens mogen ze tot het einde van het jaar proberen in te halen. Staatssecretaris Knops wil proberen te voorkomen dat de overheid digitale berichten blijft sturen aan overleden mensen. Maar volgens Knops is het een complex probleem. GroenLinks vertelde, stelde er vragen over naar aanleiding van een verhaal in de Volkskrant. Een man klaagde erover dat zijn vader tot bijna drie jaar na zijn dood nog berichten ontving in zijn digitale postbus. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht blijft het helder. Minima liggen rond een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig, wel wat koeler dan vandaag.